Afgelopen maandag kwamen drie andere Franse militairen op dezelfde manier om het leven in Mali. Die aanslag is opgeëist door Al-Qaeda. Frankrijk is sinds 2013 met meer dan 5000 militairen actief in Mali... om te vechten tegen terreurgroep IS. In Koevoorde in Drenthe heeft de ME vannacht ingegrepen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Buurtbewoners uit de wijk Poppenharen waren massaal de straat opgegaan. Ook was er een vreugdevuur en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Rond half twee maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is al een paar dagen onrustig in de wijk. Bij een pand van de gemeente Rotterdam is gisteravond een vuurwerkbom door een raam gegooid. Door de explosie brak er brand uit, maar die was snel onder controle. Er vielen geen gewonden, wel moesten een aantal woningen erboven worden ontruimd. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand opgepakt. De GGD Zuid-Holland-Zuid begint op 15 januari met vaccineren van zorgpersoneel. Dat is drie dagen eerder dan aanvankelijk gepland. De GGD zegt dat de voorbereidingen zo voorspoedig verlopen dat er is besloten om eerder te starten. Vanaf aanstaande maandag krijgen zorgmedewerkers via hun werkgever een uitnodiging om een afspraak te maken voor de vaccinatie. In de Verenigde Staten is zaterdag opnieuw een record aantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. In één dag werden volgens het COVID Tracking Project meer dan 275.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Amerika is wereldwijd het hardst getroffen door het coronavirus. Het weer nog. De dag begint met af en toe zon. Later vanuit het oosten meer bewolking en in de avond regen. Bij een stevige noordoostenwind wordt het 2 tot 5 graden.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 Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. van mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je. a place that I know where the sycamores grow and daffodils. life's true meaning.